Goedenavond, ik ben City en dit is het nieuws van NOS op 3. Na al het goede voorjaarsnota nieuws van deze week kregen we vandaag ook het zuur voorgeschoteld. Het hoort er een beetje bij, zegt minister van Financiën Eelco Heijnen. Nou, wat je ziet is dat het realisme ook eh, nu neerdaalt. Dat alles gedekt moet worden. En als je ook zoekt naar dekking, dan zie je dus om wat voor ongelooflijk grote bedragen dit gaat. En hoe moeilijk het is eh, om dat allemaal rond te krijgen. Ja, en dat zegt ook iets over je ambities. Het geld dat gebruikt wordt voor alle plannen komt onder meer uit potjes voor onderwijsachterstand, klimaat, de lelielijn en de zorg. En ook worden de plannen voor gratis kinderopvang uitgesteld. Alle ministeries hebben te maken gehad met het vorige week bekend geworden datalek bij overheidswebsites. In de metadata van documenten zoals rapporten en beleidsnota's kon je zien wie erin had gezeten. Waardoor namen en soms ook 06-nummers openbaar werden. De staatssecretaris van Digitalisering zegt dat het probleem voor de toekomst is opgelost. De oud-advocaat van Ridouan Taghi blijft langer vastzitten. Vorige week werd Vito Shukrula opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie... omdat hij berichten van Taghi naar buiten zou hebben doorgegeven. Hij is al de derde advocaat van Taghi waarbij dat gebeurt. En een bijzonder Nederlands record voor discuswerper Shaquille Emanuelson. Hij wierp bij een wedstrijd in Amerika de discus 69 meter en 65 centimeter ver. Ruim anderhalve meter verder dan het vorige Nederlandse record. Geen verrassing dat dat nou juist in de VS gebeurde, zegt atletiek commentator Leon Haan. In dat plaatsje Ramona in de staat Oklahoma in april staat er altijd heel veel wind. En bij discuswerpen is het prettig als die wind tegenstaat. En dat komt omdat je de discus als het ware eh, ja, tegen die wind in moet gooien. En dan drijft die discus op de wind. Dus door die opwaartse druk gaat die hoger en landt die uiteindelijk verder. En daardoor worden er daar absolute topprestaties neergezet bij het discuswerpen. Het is ook bijzonder omdat het vorige record echt al flink oud was. Ouder dan ik zelf zelfs. Het stond sinds 1991 op naam van Erik de Bruin. Emmanuelson heeft zich met deze nieuwe afstand gepakt geplaatst voor het WK in september. Het weer dan vanavond droog. Het komt ook flink af. Het is fris met een graad of 1. Morgen is het droog. Is er af en toe wat zon en zo'n 16 graden. Zondag wordt het dan nog warmer. Dan kan het maximaal 20 graden worden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste snelwegen in Noord-Holland prima doorrijden. Er staan een paar hele korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Bij de Keukenhof is het nog wel druk.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 There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you have. that's good to me. That is why I always want you in my life. And when I think about the things that you have done for me, it explains why you're the apple of my eye.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 en de mensen hebben een zinvolle tijdsbesteding. Asielzoekers die het zich kunnen veroorloven... moeten zelf de zorgkosten gaan betalen. Woningcorporaties krijgen van het kabinet veel te weinig compensatie... voor het bevriezen van de huren van sociale huurwoningen... zegt de Vereniging van Woningcorporaties. Volgens Edes is het een druppel op de gloeiende plaat. Van het datalek bij overheidswebsites hebben alle ministeries last, meldt staatssecretaris Zabo. Door een fout bij het uploaden van informatie waren namen van ambtenaren zichtbaar. Het onderzoek naar het datalek is nog aan de gang. Het weer, nu nog wat zon. Na een koude nacht morgen ook een vrij zonnige dag bij 14 tot 18 graden. playing games with my heart With my heart My heart I should have known from the start Won't you give me that step by step?